Mogelijk zou het gaan om explosief materiaal. De veiligheidsregio Utrecht sloot uit voorzorg de A2 volledig af. De politie laat via Twitter weten op dit moment te zoeken naar inzittenden die na het ongeluk de benen namen. Bij het ongeval op de A2 zouden tenminste zeven auto's betrokken zijn. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, die veroordeeld is voor wapenhandel, mag Zuid-Afrika worden uitgezet. Dat zegt het Hoge Gerechtshof van Zuid-Afrika. Kouwenhoven woont in Kaapstad. Half november werd hij tot ongewenst persoon verklaard en werd zijn visum ingetrokken. Kouwenhoven is in Nederland in 2017 bij verstek veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf... voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven in Liberia. Kouwenhoven heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Volgens een woordvoerder van premier Johnson is een post-Brexit-akkoord over handel en veiligheid tussen de EU en Downing Street binnen handbereik. Britse media schrijven dat er een document op tafel ligt van 2000 pagina's. Johnson en voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen... zouden nog voor de kerstdagen hun handtekeningen willen zetten. Volgens Britse media informeert Johnson op dit moment belangrijke kopstukken in zijn regering... en in de conservatieve partij over de deal. In Zutphen is gisteravond een automobilist om het leven gekomen... nadat ze met haar auto te water was geraakt. Het slachtoffer is door duikers van de brandweer uit het water gehaald. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de vrouw. De bergingsactie trok volgens Omroep Gelderland zoveel publiek... dat er dranghekken werden geplaatst. Het weer. Vannacht trekken buien vanuit het noorden het land in. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. Donderdagochtend trekt de regen via het zuiden weg.